Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. MBO'ers hebben er nog altijd last van dat ze vaak worden gezien als laag opgeleid. Daarom komen onder meer de MBO-raad en studentenorganisatie JOB vandaag met een manifest om het taalgebruik te verbeteren. En hierin staan dus een aantal voorbeelden over wat je kan veranderen. Dus bijvoorbeeld dat hoger en lager opgeleid. Ja, dat, dat is iets wat echt aangeeft. Ja, het zorgt ervoor dat het MBO gewoon ondergewaardeerd wordt. En ja, dat moet eigenlijk gewoon stoppen. Een ander voorbeeld is dat overstappen vanaf het HBO vaak afstromen wordt genoemd. De organisaties hopen dat we eraan wennen om dat doorstromen te noemen. In de buurt van Luik in België zijn bij een brand in een huis zes mensen omgekomen. Het is niet bekend hoe het vuur kon ontstaan. De brandweer kwam iets na middernacht aan bij het huis... maar toen was het al te laat voor de slachtoffers, vier kinderen en hun ouders. De burgemeester noemt het een tragedie. En een gevaarlijke actie op de A10 bij Amsterdam vannacht. Een automobilist reed daar kilometers lang tegen het verkeer in... en ook nog eens veel te hard. Uiteindelijk werd de spookrijder klemgereden door een paar politieauto's. De vrouw achter het stuur is haar rijbewijs en auto kwijt. Er moest ook een politieauto worden weggesleept na het klemrijden, maar niemand raakte gewond. En slijter Bas uit Groningen heeft een bijzondere fles whisky verkocht. Die is niet om te drinken, maar om te bewaren als investering. De fles is namelijk 77 jaar oud en er zijn er ooit maar 300 van gemaakt. Best wel bijzonder om in je handen te hebben, zegt Bas tegen RTV Noord. Ik wilde het eigenlijk ook niet, maar hij werd me in de handen geduwd. Van hou hem vast als een baby. Nou, ik heb mijn eh, dochter eh, toen ze geboren was eh, de eerste twee uurtjes moeten vasthouden. Ik vond dit zeker net zo eng. <laughs> Ja, man, man, man. Een fles, je moet hem maar laten vallen, zeg. Ja, het is maar goed dat hij dat niet heeft gedaan. Die fles is namelijk verkocht voor 125.000 euro. En het weer nog. In het noorden en oosten zijn er vanochtend nog pittige buien. In de middag is het vaker droog en is er af en toe zelfs wat zon. De temperatuur ligt rond 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate.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 unbelievable. unbelievable football. You're so unbelievable. You're unbelievable. unbelievable. keeps on trying. And she smiles when she feels like crying. On and on, on and on, on and on. Mm-hmm. Oh, old Jimmy sits alone in the moonlight. He saw his woman kiss another man, so he takes a ladder, steals the stars from Sinatra starts to cry.